Eefje Kuhne met het NOS-journaal. In Brabant is een gevangene ontsnapt toen hij werd overgeplaatst naar de gevangenis in Graven. Dat meldt Omroep Brabant. Toen de politieauto met de gedetineerden in de buurt van de gevangenis was... stapte de man uit en rende weg. De politie is urenlang naar hem op zoek geweest. Er werd ook een burgernetbericht verstuurd, maar de man is nog niet gevonden. Waar hij voor veroordeeld is, is niet bekendgemaakt. De politie zegt tegen Omroep Brabant dat de gevangene niet vastzat voor een geweldsmisdrijf. Na een rijexamen krijgen kandidaten vanaf volgende maand tegelijk met hun instructeur aan tafel bij de examinator de uitslag. Het CBR wil zo een punt van ergernis wegnemen bij examenkandidaten. Het is nu zo dat de kandidaat na het rijden even buiten moet wachten. De rijinstructeur krijgt dan in de auto van de examinator de uitslag al te horen. Het korte onderrondje kan de schijn van belangenverstrengeling wekken, zegt het CBR. Het punt kwam naar voren na een klantonderzoek van het examencentrum. Het kabinet heeft besloten dat de Rijksoverheid geen gebruik meer maakt van antivirussoftware van het Russische bedrijf Kaspersky Lab. Dat is besloten met het oog op de nationale veiligheid. Dat schrijft minister Grapperhaus aan de Tweede Kamer. Kaspersky Lab valt onder de Russische wetgeving en is daardoor verplicht de Russische inlichtingendiensten te ondersteunen. Voor het eerst in honderden jaren is er weer een wolf gezien in de provincie Friesland. Een maand geleden beet het dier een paar schapen dood in een dorpje vlak bij de provinciegrens met Drenthe. Uit DNA-onderzoek blijkt nu dat de dieren inderdaad door een wolf zijn doodgebeten. Volgens de Leeuwarder Courant werd in 1712 voor het laatst gemeld dat er een wolf in de provincie rondliep. Het weer nog. Vannacht is het helder, al kan hier en daar wat mist voorkomen. Het koelt af naar zo'n 12 graden. Morgen begint de dag zonnig, later meer bewolking. Het blijft wel droog en het wordt 22 tot 25 graden.